Stubenitski met het NOS-journaal. Voor het zijn bijna 300 migranten gered. Ze zaten op overvolle rubberboten. Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen uit Syrië en Afghanistan. De komende dag presenteert de Europese Commissie voorstellen over de opvang en verdeling van vluchtelingen over Europa. Deze plannen moeten de problemen in Griekenland en Italië verlichten. Hamas heeft zich vorige zomer in Gaza schuldig gemaakt aan schokkende oorlogsmisdaden, zegt Amnesty International. Volgens de organisatie heeft Hamas tijdens de strijd met Israël tientallen Palestijnen ontvoerd, gemarteld en doodgeschoten. Vaak werden ze ervan beschuldigd dat ze samenwerkten met Israël, maar onder de slachtoffers waren ook leden van Fatah, de politieke tegenstander van Hamas. Dieven hebben in Duitsland een koffer met een donornier gestolen. Medewerkers van een donorbureau waren met het orgaan per trein op weg naar een operatie. Op een station in de buurt van Keulen werden ze even afgeleid en werd de koffer gestolen. De politie denkt niet dat de dieven het hadden gemunt op de nier, maar op een willekeurige koffer. Er wordt rekening mee gehouden dat de donornier is gedumpt. Medewerkers van DAF in Eindhoven gaan staken. Vrijdag leggen ze 24 uur het werk neer. De werkgevers hebben het ultimatum van de vakbonden afgewezen. De bonden zijn niet tevreden over het loon, WW-regelingen en regelingen voor ouderen. Bij DAF in Eindhoven werken ongeveer 5500 mensen. Monumentale steden zijn in trek. Veel mensen willen wonen in een oude stad en daardoor groeit de bevolking er een stuk harder dan in nieuwere steden. Dat staat in de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. Vooral hoogopgeleide trekken massaal naar steden als Amsterdam, Leiden en Maastricht. Volgens de onderzoekers is het niet van alle tijden dat een oude stad gewild is. Halverwege de jaren 80 verpauperden oude steden juist en trokken inwoners massaal weg. Het weer vrijwel overal droog, overdag afwisselend zon en bewolking. Het wordt dan 15 tot 18 graden.